7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. China laat alle ruim 11 miljoen inwoners van de stad Wuhan testen op corona. Dat gebeurt na een nieuwe kleine uitbraak van het virus. De laatste maand waren er juist geen besmettingen meer. De autoriteiten moeten ongeveer een miljoen tests per dag gaan uitvoeren. Want China wil iedereen voor het einde van volgende week hebben getest... om een tweede besmettingsgolf te voorkomen. Wuhan is de stad waar COVID-19 voor het eerst opdook. Corendon stopt per direct met de verkoop van tests... waarmee mensen zouden kunnen zien of ze besmet zijn geweest met corona. Onder meer het RIVM was kritisch over de test. Mede daardoor stopt de reisorganisatie er nu mee... ook al zijn de tests naar eigen zeggen betrouwbaar. sinds gisteren kon iedereen boven de 16 zich laten testen bij een Amsterdams hotel. De test kostte 69 euro en zou na een bloedprik in de vinger... na een kwartier duidelijkheid geven over eventuele antistoffen. Fractievoorzitter Azarkan blijft lid van DENK. Hij wordt toch niet uit de partij gezet. Eerder had het partijbestuur onder leiding van voorzitter Usturk hem willen royeren... maar de beroepscommissie heeft het besluit vernietigd. Er is geen bewijs gevonden dat Azarkan handelde in strijd met de belangen van DENK. Usturk heeft zijn voorzittersrol misbruikt, stelt de commissie. En de rechter doet rond deze tijd uitspraak in het kort geding dat Cambuur en de Graafschap hebben aangespannen tegen de KNVB. De nummer 1 en 2 van de Eerste Divisie willen zo alsnog promotie naar de Eredivisie afdwingen. De Voetbalbond besloot eerder dat er dit seizoen geen clubs degraderen of promoveren. En Cambuur en de Graafschap zijn het er niet mee eens dat de Eredivisie volgend jaar weer met dezelfde 18 clubs van start gaat. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het binnenland tot iets onder het vriespunt. Morgen wolken en zon bij een graad of 14. In het noorden kan een buitje vallen. In het weekend volop zon en ook iets warmer.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 Diane's dirty backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone to walk on. Checks his back, clicks thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. gone. Oh yeah, say life goes on long after the thrill of living is gone. little ditty about Jack and Diane. Two American kids doing best they can. but I'm sorry Want eh, daar gaan we niet natuurlijk eh, iets eh, mee doen... als we op een gegeven moment nog 40 seconden over hebben of 15 seconden. Ik ben blij dat ik gewoon weer een alternatieve FM... gewoon vanuit de studio kan doen. Want dat was toch niks. Als je op een gegeven moment kijkt naar een lege studio...